Kasper Meijer met het NOS-journaal. De negen terreurverdachten die vorige week werden opgepakt... wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte... Geert Wilders en Thierry Baudet. Dat meldt de Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van de aanslag zou zijn... maar volgens de krant nemen de politie en het OM de dreiging uiterst serieus... en heeft het geleid tot extra veiligheidsmaatregelen. Volgens de advocaat van twee van de verdachten is er geen sprake van een serieus plan... maar ging het om sarcasme en foute humor. Het kan volgens demissionair staatssecretaris Van Huffelen nog heel lang duren... voor alle gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire zijn gecompenseerd. Dat zei ze in Nieuwsuur. Of het gaat om maanden of jaren laat ze in het midden. Van de ruim 47.000 mensen die zich inmiddels hebben gemeld... zijn volgens Van Huffelen zo'n 35.000 getoetst. Op dit moment is nog geen 10% van de zaken in het toeslagenschandaal volledig afgehandeld. De politie heeft een man opgepakt die via sociale media zou hebben opgeroepen... om met 50 km per uur op de snelwegen rond Utrecht te rijden. Zijn oproep zou te maken hebben met de commotie rond het Utrechtse restaurant Waku Waku. Dat moest sluiten omdat het weigerde klanten te controleren op de coronapas. De man riskeert vijf jaar cel wegens het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ruim 40% van de Nederlandse huishoudens heeft de gratis zelftests besteld die door de overheid werden aangeboden. Het ministerie van Volksgezondheid had verwacht dat een kwart van alle huishoudens zou reageren op de brief. Een woordvoerder noemt de actie dan ook geslaagd. In totaal kregen 8 miljoen huishoudens in augustus een brief van de Rijksoverheid... waarmee twee zelftests konden worden besteld. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend droog met wat zon. Later in de middag en avond gaat het regenen.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 me. for way too long, way too way long. Too long. But your lies ain't working now. Lies ain't working now. Who's hurting now? See, I had to shut you down. I had to shut you down. See, I heard it all before.